chilly hours and minutes of uncertainty. I want to be in the warm hold of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand. I ah, bet I may as well try and catch the wind. sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile. And everywhere I'd look, your eyes would find. For me to love you now would be the sweetest thing. Twould make me sing. I ah, I may as well try and catch the wind. to be and long to be. I bet I may as well try. Voor de oude hippies onder ons hier bij GoFam. Toch een mooie van Donovan. Prachtig. Och, een oud uit 1965. een mooie inderdaad, hij noemt het zelf al Catch the Wind. Welkom bij de show. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Tot 12 uur ga ik je oren vullen met geweldige muziek en een paar interessante onderwerpen. Mooie muziek van onder andere Rod Stewart, Sailing. Goedemorgen. Varen met Rod Prachtig. Deze mooie zondagmorgen ook een mooie dag vandaag. Gaat of 22, zonkracht 8. Dat is dus eh, knap heftig. Dus het is weer smerig geblazen. Verder Cindy Loper natuurlijk met Time After Time. Straks of een kwartiertje zo gaan we praten met eh, Robin Loomulder. Hij is senior consultant hydrologie bij Fugro. Ja, en hij ziet regenwater zeker niet als afval. Zeker geen wegwerpproduct. Waarom hij er zo tegenaan kijkt, dat hoor je straks over een kwartiertje. they can't explain. Well, I know we're different, but deep inside us, we're not that. sensation, it's better than a dream. zondagmorgen. En Better Than a Dream en Phil Collins voor met You'll Be In My Heart. Natuurlijk. We zijn hier lekker aan de koffie. Ja, we hebben er goede zin in vandaag. we hebben er iets eh, bij van de Turkse bakker. Dat is lekker. We weten niet hoe het heet, maar het is lekker zoet en het kruimelt. En we doen onszelf daar een heel groot plezier mee. Maar misschien jou niet. Hm, want je kunt niet meeproeven. Het is radio, nietwaar? Hier is een mooie van Mama Cass. Jesus seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone blue as can be. Dream a little dream of me. muziek voor de oude hippies onder ons. Lange haren, ehm, laarzen, veel te strakke spijkerbroeken. En dan, eh, oh ja, ook baarden. Maar ja, dat is tegenwoordig ook weer heel erg hip. Dus eh, dat is niks nieuws. Maar ja, dan hoor je dan wel dit soort muziek. Dat, dat hoort er eigenlijk bij. Ook op zondagmorgen. Credence Clearwater Revival en Born on the Bio. En voor oh wat mooi. Dream, a little dream of me van Mama Cass. Tijd voor ons eerste onderwerp. Het gaat niet regenen vandaag, maar het onderwerp gaat wel over regenen. Hm. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Het regenwater dat moet niet gezien worden als een wegwerpproduct. En dat is natuurlijk de laatste tijd wel zo. Maar hoe dat precies zit, ga ik vragen aan eh, Robin Loomuller. Hij is eh, consulent hydrologie bij Fugro. Meneer Loomuller, welkom. Yes, goedendag, ja, dankjewel. Wij hadden water altijd als wegwerpproduct omdat we daar te veel van hadden. En de laatste jaren, en zeker dit jaar alweer, eh, moeten we het eigenlijk allemaal bewaren. Dat is een kwestie van andersom denken. Ja, dat klopt helemaal. Kijk, eh, van oudsher is het hele systeem in Nederland ingericht om regenwater te zien als overlast. We, we verzamelen het en zo snel mogelijk voeren we het af via de rivieren en allerlei watergangen naar het IJsselmeer en de Noordzee. En mm daar mhm. moeten we eigenlijk vanaf. We moeten er zuinig op zijn. Ja, ja. maar ja, dat vergt wel enige, eh, enige verandering van denken, maar ook van doen. Dat klopt. Ja, hydrologisch Nederland is daar al enkele jaren mee bezig om, om water meer in de gebieden eh, te bergen mhm. en meer vast te houden. Maar waar we eigenlijk naartoe willen is om een deel van het water op te vangen en via allerlei slimme technieken in de bodem te bewaren. Mhm. En als het weer eh, lange tijd droog is, kunnen we dat water weer oppompen te gebruiken om, om allerlei ongewenste effecten tegen te gaan, zoals verdroging, bodemdaling, mhm. veenoxidatie, mm. et cetera. Ja, er zijn wel initiatieven om het te veranderen. Dat zijn eh, diverse initiatieven door het hele land om het te veranderen. En uh, daar zijn ook diverse technieken voor. En eh, een van de hele slimme technieken eh, die we in huis hebben, is het eh, tijdelijk in de bodem bewaren van water. Mhm, mhm. Ja, nou hebben wij een groot waterbassin, het IJsselmeer. is dat niet voldoende? En kunnen we daar geen pijpleidingen uitleggen om het weer terug te, te halen naar de plekken waar het nodig is, bijvoorbeeld het oosten van het land? dat er gebeurt ook al volop, maar even uit mijn hoofd 2018, 19 was dat water ook al bijna op. Toen daalde het IJsselmeerpeil beneden, of dreigde beneden een kritieke waterstand eh, te dreigen. Dan is het echt op. Ja. En we verwachten echt in de toekomst met de klimaatverandering die nu al in gang is dat het ook steeds extremer wordt. Dus hele korte pieken met hevige, hevige regenval. Ja, precies. En dan lange, lange periodes met droogtes. Dus, dus de komende tientallen jaren verwachten we als we niks doen dat het gewoon extremer wordt. En dan kan het nog wel eens een keer de verkeerde kant op gaan. Ja, we moeten met z'n allen veel doen. Eh, hoe zit dat bedrijf Vugro, waar u van bent, erin? Ja, wij zijn van oudsher, uh, FUGRO staat voor Fundering Groentonderzoek. En wij zijn van oudsher echt een geodata specialist. En wij, eh, een van de missies die we hebben, is het duurzaam eh, maken van, eh, van de wereld. Mhm. Zo, dat is een hele opgave. Ja, dat is, dat, dat is een hele, een hele boude mission statement om het maar te zeggen. Maar, maar wij zitten er van ons specialisme, zou ik het wat concreet op ons land betrekken. Wij zitten er van ons specialisme erin dat wij gewoon ja, het geodatabedrijf van Nederland zijn. En mhm. eh, eh, vanuit dat specialisme zijn wij in staat allerlei technieken toe te passen en die bodem dusdanig te gebruiken dat die als een soort uh, opvang, ondergronds opvangbassin werkt. Ja, precies. Dus dat, kunnen wij technisch mogelijk maken. Dat is jullie kennis en kunde om dat zo te doen. dus we zijn nog wel even bezig ja, als we vandaag besluiten dit op te lossen op deze manier, ja, dan zijn we enkele jaren verder voordat we echt de vruchten hiervan eh, van plukken. Hebben we dan nog geen besluit genomen om dat te doen? De regering bijvoorbeeld? Oh, dus de oproep om eens even gezamenlijk te kijken hoe we dat kunnen oplossen, die eh, ligt er ook. Dat klopt. ja, ja, En als mensen daar meer over willen weten, want we moeten ook draagvlak creëren, kunnen ze bij jullie op de website terecht? Of is er een andere manier om eh, de informatie tot je te nemen? Ze kunnen zeker bij ons op de website terecht, eh, fugro.nl voor baanbrekende technieken om hoe je bijvoorbeeld dat water opslaat. Mm Daar zijn we ook vanuit de wetenschappelijke stichting mee bezig. Dat is o 2 ditnl en, en, en daar eh, zie je meer informatie over onze infiltratietechnieken die we met een aantal partners hebben ontwikkeld. Ja, o oh, twee dit met een eh, cijfertje 2, dat is eh, .nl. Dan kom je verder, eh, je krijgt verder informatie over de infiltratietechnieken. Ja, ehm, het zal nog een lange weg zijn, maar jullie zijn er in ieder geval druk mee bezig. Robin Loomulder, senior consultant hydrologie bij Fugro. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat er allemaal moet gebeuren. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. you so much. if the night's a lonely time for you, just listen to the words I gave to you. Let the song. to put all things right. Oh, let the tears roll over me. And if the night's a lonely time for you, just listen to the words I gave to you. Let the sun. nat, nat. Ja, past wel bij het nummer van... De, of te straks het regenwateronderwerp hier in de show. Wet, wet, wet en somewhere, somehow. En een eh, mooie klassieker van Split Ends. Message to My Girl. Fijn dat je erbij bent bij GoFam, bij de zondagmorgen van Go. Ehm, ik hoop dat je het een beetje naar je zin hebt. En dat je ook even de tijd hebt om naar onze website te gaan. Want het is gewoon de site van Zeeuws Vlaanderen. Onze website go-rtv.nl. Daar vind je de laatste nieuwtjes en het weerbericht van vandaag. Uh, helemaal speciaal voor ja, hier dus. Helemaal goed. Gewoon kijken. go-rtv.nl Mag ik vanavond in je dromen? Dan kan ik bij je blijven slapen. En als je wakker wordt, dan ben ik weg. Mag ik vanavond in je dromen zijn? We hadden zoveel samen En ik zou zo graag nog één keer. Ik zou gewoon zo graag nog één keer. Maar dat kan natuurlijk niet. Mag ik een deel van jou zijn? zonder zelf iets te verliezen, dan hoef ik jou niet zo te missen. Want het verlangen doet zo'n pijn. Mag ik vandaag in jouw gedachten? Dan speel ik door je hoofd en kan ik in je fantasie verlangen wat verzaagde. We hadden zoveel samen en ik zou zo graag nog eens. dromen, dan kan ik bij je blijven slapen. En als ik weet dat je van me droomt vannacht, dan droom ik daar weer van. We hadden zoveel samen. En ik zou zo graag nog eens disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to Beatlefans Beatle-fans kwamen vandaag dus hier bij GoFam ook weer ruim aan bod met deze prachtige Long and Winding Road uit 1970. En voor niet uit te dramen en dromen. Dat is voor degenen die nog een beetje half in bed liggen te dromen. Zou zomaar kunnen. bent misschien gisteravond een beetje laat uit geweest en, hmm, en daar lig je dan. Wel met mooie muziek van GoFam. Dat dan jullie wel, hè? Tot dan gaat verwennen we je met mooie, easy muziek. Althans tot 11 uur, want daarna gaan we een beetje meer uitpakken. GoFam van Robert Palmer. Natuurlijk, juist. En Ivan Elimanavor met Hello Stranger. Goed, het uurtje zit erop. Zo meteen de tweede uur ga ik een beetje meer tempo maken na 11 uur. En eh, dan hoop ik ook weer dat je gewoon bij me blijft hier bij GoFam. Tot besluit van dit uur. Only the Lonely van de Motels. Wat mij betreft tot over een paar minuten. We walked the loneliest smile. We smile without any style. We kiss all together wrong, no intention.